Vijf uur. we met het RWS Journaal. Het kabinet heeft Amsterdam officieel voorgedragen als vestigingsplaats voor het geneesmiddelenagentschap van de Europese Unie. Het agentschap vertrekt vanwege de brexit vrijwel zeker uit Londen. Er werken ongeveer 900 mensen bij het EMA. Dat bepaalt of medicijnen worden toegelaten tot de Europese markt. Het is de grootste EU-instelling die nog in Groot-Brittannië is gevestigd. In weeshuizen in Wit-Rusland zijn in totaal zo'n 100 broodmagere kinderen en jongeren ontdekt... die niet kunnen lopen en de hele dag in bed liggen. De Britse krant The Guardian heeft schokkende foto's gepubliceerd... die doen denken aan de beelden uit Roemeense weeshuizen in de jaren 90. De Wit-Russische weeskinderen werden ontdekt... toen een arts uit een van de tehuizen journalisten uitnodigde... voor een liefdadigheidsevenement. Het OM in Wit-Rusland is een onderzoek begonnen... en zegt dat de kinderen ondervoed en verwaarloosd zijn. In Veendam is de sloop gestart van het appartementencomplex... waar gisteren een grote gasexplosie was. Meerdere woningen raakten zwaar beschadigd. Bewoners van zes tot acht appartementen mogen volgens RTV Noord... hun huis nog altijd niet in om spullen te halen. De appartementen zouden niet veilig genoeg zijn. Een dief van een bezorgscooter in Amsterdam heeft na de diefstal ook nog wat geld verdiend door de swarma in de bezorgbox alsnog te bezorgen. Volgens AT5 belde het restaurant na de diefstal van de scooter vannacht naar de klant om te zeggen dat de bezorging wat langer zou duren. Toen bleek dat de dief de swarma al had bezorgd en dat de nietsvermoedende klant hem daar twee tientjes voor had betaald. Het restaurant heeft aangifte gedaan. Dankzij de klant aan wie de dief het eten had bezorgd is er ook een goed signalement van de dader. Het weer nog, eerst nog vrij zonnig, alleen in het noorden en westen meer bewolking. Vannacht overal meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Morgen wolkenvelden, soms wat zon. In de middag kan er landinwaarts ook een enkele bui vallen. En het wordt morgen 12 tot 16 graden. Dit was het NWS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat op 4 kilometer file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Knoopend Eemnes. Tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer. 4 kilometer op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. 11 kilometer op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Er staat op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer file. 2 kilometer A12 richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Papendrecht 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Richting Gouda op de A20 tussen Krooswijk en Moordrecht 7 kilometer. En richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouw en Kerk aan de IJssel 3 kilometer. A27 Gorkum Almere bij Beeldhoven 5 kilometer file.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 En wat ik nu ga doen, ik ga een plaatje draaien voor mijn lieve vriendin uit zijn uit Hoofddorp. En ik wie ik ook beterschap wil wensen, dat is onze medewerkster Imka Drommel. onze lieve vriendin ook Bernadette heet. Nee, die heet Jannie. Oh. Ja, sorry. Dan moet ik Puke zeggen. Nee. <laughs> ja, maar ik draai hem wel voor. Nee, maar ik zei dat eigenlijk... Want dat zegt namelijk Bart van der Meer altijd. Voor mijn lieve vriendin. Dus ja, daar word ik een beetje jaloers altijd. Ik denk, laat ik, dat, eh, laat ik het ook maar een keer doen. Bart van der Meer. Ken je Bart van der Meer? Degene die net weg is. Ja, ook. Ja, die heet Bart van der Meer. Ja, dat weet ik. Oké vraag nou, maar af of de rest dat ook weet dan. Ja, die weet het wel. maar ik heb eventjes bij onze collega Rob Harms heb ik geïnformeerd over de DAP radio. Het is me ietsje meer duidelijk. Het, het is ongeveer hetzelfde als FM gewoon. Alleen wordt het signaal digitaal doorgegeven. Dan heb je geen storing meer. Dus je hebt toch een zender nodig. Het is niet zo dat het via wifi gaat of weet ik veel. Het gaat gewoon via de lucht. Dus gewoon met de FM-zender wat we nu hebben. En dat houdt in dat het digitaal doorgegeven wordt. Alleen, je hebt wel een speciale radio nodig. Je hebt geen normale FM-radio nodig, maar je hebt een DAP Plus radio nodig. Dat houdt ook niet in dat als ik in zo'n Noorwegen rijd... dat ik kan zeggen, nou ga ik even Zandvoort opzoeken. En dat gaat dus niet, want die moeten dan wel het signaal ook daar weer uitzenden. Ah, maar je kan het altijd op je laptop hier doen. Ja, maar in de auto is dat wat moeilijk. Je hebt toch een eh, batterij in je laptop zitten? Ja, maar ik heb geen eh, wifi in, eh, in mijn auto. Je hebt geen wifi in je auto? Nee, dus dan kan ik het niet. Wat voor tweedehands ding heb je dan? <laughs> nee, ik heb geen wifi in de auto. Dat zijn tegenwoordig... Ja, je hebt tegenwoordig auto's die hebben wifi in de auto. Heb ik niet. Nee. Maar hij is niet maar... oud, hij is pas een jaar oud. Dus, eh, de, ja?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 Oh, nou, dan heb je Marcel. Want? Want de regels voor honden en paarden op het strand zijn veranderd. Lekker met de hond of het paard op het strand? Dat kan allemaal in Zandvoort, maar niet altijd. En onder bepaalde voorwaarden. Op 15 april zijn de regels voor het seizoen aangepast. Van 15 april tot 1 oktober mogen tussen 9 uur en 7 uur... op het hele strand geen, paarden, geen honden komen. Tussen 7 uur en 9 uur s morgens mogen honden wel op het strand komen. Van 1 oktober tot 15 april mogen honden de hele dag op het strand komen. De eigenaar of de houder van een hond is altijd verplicht ervoor te zorgen... dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden of verwijderd. Bij de strandafgangen staan ook borden met daarop de regels. Heb je een paard? Van 1 maart tot 1 oktober is het verboden met een rij of een trekdier op het strand te rijden... of zo een dier op het strand te hebben. Dit geldt niet voor rij- en trekdieren van de gemeente... de politie, de Zandvoortse Reddingbrigade... de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat. Natuurlijk, voor zover zij deze dieren gebruiken... bij het uitoefenen van hun functie. Het is tevens verboden om zonder vergunning op het strand... een rij- of trekdier aan het publiek te huur of ten gebruik aan te bieden. Nou, ja. dus het mag, je mag niet veel meer. Ik vind een trekdier zo kinky klinken. Ja, <laughs> ja dat is waar. Ja. Eh, we, gaan, we gaan weer verder. En verder. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man? when the man gets home. And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. see me now. Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. op het uh, eh, Slangdamboa, hè? op het toneel stond. En ja. Eh, alle dieren aan de muur spijkerden. Ja, ja. Best een rustig nummer. Ja, ja, eigenlijk voor hem wel, ja. Hij had ook van, die, eh, van zijn ogen, die deed hij altijd met, uh, met verf of zo. Weet nou, hij deed onder zijn ogen. Oh, onder zijn ogen. Ja. Niet, niet, op ogen. Nee. Dan kan je nee. moeilijk kijken. Ja, ja precies. Nee, dat wordt, zo donker. Ja, inderdaad. Hé, hey, maar de, de Art Boulevard, die, uh, ja, dat is niet doorgegaan uh, met de Pasen. Omdat het veel te slecht weer was. En eh, de afmelding van Art Boulevard was voor bloemenman Joop Jansen een domper op de feestvreugde. Hij had namelijk samen met zijn vriendin al weken van tevoren ingezet... om met een tafel vol voorjaarsbloemen en bloembollen... zijn bloemkunst te verkopen op de boulevard. Hij had de bezoekers van het ontmoetingscentrum Zandstroom uitgenodigd... om aan hun op de boulevard zijn speciale paaskunststukken te overhandigen. Als vrijwilliger van de Zandstroom is hij namelijk elke vrijdag... in het ontmoetingscentrum aan de Torbekkenstraat aanwezig om bloemstukjes te maken. Kennelijk was Jansen hier niet voor één gat te vangen. Hij laadde zijn winkelwagentje vol met bloemen en het paaskunststuk in en trok richting de zandstroom. Daar werd zijn paasbloemengroet met open arm ontvangen... en alle deelnemende bezoekers en aanwezige vrijwilligers... haalden bij een heerlijk kop koffie en een gevulde chocolade-eitje paasherinneringen op. Het werd voor iedereen toch nog een gezellige middag. Maar zodra het goede weer zich aandient zal Art Boulevard Zandvoort alsnog van start gaan. Ja, respect. Het kan wel even duren, maar... Ja. Ik weet, niet, ik weet niet hoe het weekend eh, weer eigenlijk wordt. Dat horen we oh, straks. Dat horen we zo meteen. Nou, dat horen we straks. Dus dan weten we of het uh, verdoor gaat.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 You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused